Reizigersorganisaties zijn blij dat, reiziger, dat de reiziger straks meer keuze krijgt. Als alternatief voor de Vira komen er hoge snelheidstreinen en intercities en de Benelux-trein komt terug. Vanaf 7 oktober gaat hij 10 keer per dag rijden van Den Haag naar Brussel en vanaf eind volgend jaar 16 keer per dag van Amsterdam naar Brussel. Reizigers kunnen ook kiezen voor de hoge snelheidstrein tussen Amsterdam, Brussel, Parijs, Lille en Londen. Het kabinet, dat heeft ingestemd met een plan daartoe van de NS, spreekt van een acceptabele oplossing. Bij een bomaanslag in Syrië zijn zeker 30 doden en tientallen gewonden gevallen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Bij een moskee in een dorp even ten noorden van Damascus ontplofte een autobom. Er waren toen veel mensen vanwege het vrijdagmiddaggebed. Volgens het observatorium is het dorp waar de aanslag plaatsvond geen bolwerk van rebellen of van het regeringsleger. Bas Eickhout wordt de lijsttrekker van GroenLinks bij de verkiezingen voor het Europees Parlement volgend jaar. In een referendum kreeg hij van GroenLinks-leden ruim 65% van de stemmen. Bas Eickhout zat de afgelopen vijf jaar al in het Europees Parlement. Begin dit jaar nam hij al de functie van delegatieleider over van Judith Sargentini. In zijn woonplaats Laren is John de Mol senior overleden. Hij was de vader van Talpa-oprichter John de Mol junior en presentatrice Linda de Mol. De Mol senior was in de jaren 40 en 50 een bekende zanger. Later richtte hij de stichting Konamis op, die de belangen behartigt van Nederlandse artiesten. John de Mol senior was al geruime tijd ziek. Hij werd 81 jaar. Het weer blijft helder vanavond en vannacht en daardoor koelt het flink af. Morgen is het ook zonnig, maar er staat een stevige oostenwind... en daardoor voelt het wat kouder aan dan vandaag. Het tussen de 15 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de avondspits lossen nu vrij snel op. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Knopendiemen nog 10 kilometer langzaam rijden. A7 de afsluitdijk richting Friesland bij Brezandijk 4 na een ongeluk. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en Gouda 6. A13 van Rotterdam naar Den Haag bij Delft-Zuid 5 na een ongeluk, maar de rijbaan is wel weer vrij. De andere kant op richting Rotterdam tussen Knopend Ipenburg en Delft-Zuid 6. A20 naar Gouda tenslotte bij Moord 3 kilometer. Tot zover de verkeer.